Renate Kok met het NOS Journaal. De witwascontroles van banken kosten veel geld en hebben grote gevolgen voor mensen... maar het is de vraag wat ze opleveren. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Jaarlijks wordt naar schatting 15 tot 20 miljard euro wit gewassen... en daarom zijn banken verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. De banken worden streng gecontroleerd op die verplichting. Ze krijgen soms miljoenen boetes, maar de informatie die wel wordt doorgegeven... is niet altijd goed of de opsporingsinstantie pakt het niet op. Dit is in ieder geval geen goed beeld en dat leidt volgens de Rekenkamer ook tot discriminatie. Het Openbaar Ministerie onderzoekt 20 nieuwe meldingen in een zedenzaak... op een eh, kinderdagverblijf in Amsterdam. Een infokracht van 66 wordt ervan verdacht dat hij zeker twee kinderen heeft misbruikt. Ook zou hij naaktfoto's hebben gemaakt van zeker 11 kinderen. De man is een voormalig gemeenteraadslid uit Almere. Hij zit vast sinds november en vandaag stond hij voor het eerst voor de rechter. Over die 20 nieuwe meldingen zegt het OM dat die enorm uiteenlopen qua aard... en dat ze ook niet allemaal even concreet zijn. Het Amerikaanse leger heeft waarschijnlijk verouderde informatie gebruikt bij de aanval in Iran, waarbij ook een meisjesschool is geraakt. Dat blijkt uit vooronderzoek van het Pentagon, meldt de New York Times. Het eigenlijke doelwit was het complex van de Iraanse Nationale Garde dat ernaast lag. President Trump beweerde eerder dat Iran zelf achter die aanval zat verschillende politieke partijen hebben mogelijk de reclameregels overtreden. Op internet lieten ze kiezers ongevraagd politieke reclame zien. Op Facebook en Instagram staan volop van die politieke reclames... in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. En dat mag alleen als kiezers toestemming geven. En dat is vermoedelijk niet gebeurd. Volgens de autoriteit persoonsgegevens zijn veel partijen... niet van die regels op de hoogte. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. De temperatuur daalt naar een graad of drie. Morgen periode met zon. Het wordt dan maximaal 13 graden, maar het voelt frisser aan door de stevige wind. Dit was het NOS Journaal.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 De informatie die wordt doorgegeven is niet altijd goed... en ook opsporingsinstanties pakken zaken niet altijd op. Het onderzoekt 20 nieuwe meldingen in een zedenzaak op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Een invalkracht van 66 wordt ervan verdacht dat hij zeker twee kinderen heeft misbruikt. En ook zou hij naaktfoto's hebben gemaakt van zeker 11 kinderen. Iran doet niet mee aan het WK voetbal in Amerika. De Iraanse autoriteiten sluiten deelname uit vanwege de oorlog. Iran was ingedeeld in een groep met België, Egypte en Nieuw-Zeeland.